Mark Hokker met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vindt dat mensen die zich misdragen in een probleemwijk harder moeten worden aangepakt. Hij heeft het dan over wijken waar bijvoorbeeld veel mensen van niet-westerse komaf wonen, veel werklozen en mensen met een strafblad. Dijkhoff pleit voor een verdubbeling van de straffen. Andere partijen reageren kritisch. Volgens partijleider Pechtold van coalitiepartner D66 zit het gevaar erin dat een wijk een herkomst wordt. En ook CDA-voorman Buma is kritisch. Denkleider Kuzu spreekt van postcode-racisme. Bij PostNL wordt morgen gestaakt. Het personeel legt 24 uur het werk neer... omdat het zich verzet tegen plannen van het bedrijf... om bezorgers ook de post te laten sorteren. Volgens de FNV ligt vooral de bezorging in de regio's Den Bosch... Amsterdam en Arnhem morgen stil. En mogelijk sluiten ook bezorgers uit andere delen van het land zich bij de actie aan. De brandweer in Zevenbergen heeft een kleuter bevrijd die vastzat in een vuilcontainer. Het jongetje van vier kwam gistermiddag tijdens het spelen klem te zitten. Hij was met een vriendje buiten gaan spelen. Volgens de brandweer ging de kleuter niets vermoedend in een geopende bak van de container zitten. Zijn vriendje deed de klep al spelend dicht. Daarop viel het jongetje enkele meters naar beneden, belandde vervolgens op een berg volle vuilniszakken. Met behulp van een ladder werd hij naar boven gehaald. Het jongetje bleef ongedeerd. Ellie Lust vertrekt als woordvoerder bij de Amsterdamse politie. Dat gebeurt niet vrijwillig. Na opname van haar programma Ellie op patrouille... moest ze van de politieleiding kiezen tussen de politie of haar tv-werk. Dat zegt Lust in het Parool. Als ze bij de politie zou blijven, kon ze niet langer woordvoerder zijn, zegt ze. En daarom kiest ze nu voor een tv-carrière. Ellie Lust deed twee jaar geleden mee aan Wie is de Mol... en daarna kreeg ze haar eigen programma Ellie op patrouille. Het weer vrij zonnig en wat stapelwolken. Het blijft droog en het is 22 graden in de kustgebieden... tot 28 in het zuidoosten. Morgen eerst nog veel wind. In het binnenland vrij zonnig.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 get down with me. Correct my hips and move Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move Everybody get down with me. Correct my hips and move me.